Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het luchtruim boven de luchthaven van de Noorse hoofdstad Oslo is urenlang gesloten omdat er twee keer een drone is gezien. De eerste keer was afgelopen avond rond 11 uur. Daarop werden alle vliegtuigen naar één start- en landingsbaan geleid. Rond half 1 vannacht werd opnieuw een drone gezien en is het vliegverkeer stilgelegd. Of het dezelfde drone was, is onbekend. Eerder was de luchthaven van Kopenhagen urenlang gesloten... omdat er twee of drie drones werden gespot. Inmiddels is het vliegveld in Denemarken weer open... maar er zijn nog wel vertragingen en annuleringen. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de drones in beide landen. De zorgpremie bij zorgverzekeraar DSW blijft volgend jaar gelijk. Het blijft een bedrag van 158,50 euro per maand. Volgens DSW is het een eenmalige meevaller. De premie stijgt niet omdat er een fors overschot is in het zorgverzekeringsfonds. DSW maakt elk jaar als eerste de nieuwe tarieven bekend. Met andere zorgverzekeraars zitten meestal in de buurt van deze nieuwe prijs politie heeft afgelopen avond ingegrepen bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Noordwijk. Ongeveer 200 mensen kwamen samen bij een kerk. Binnen was een vergadering van de gemeente aan de gang over de AZC-plannen. Demonstranten staken rookbommen en knalvuurwerk af. Toen mensen eieren gooiden op journalisten en een politieauto en de ingang opnieuw werd bestookt, stuurde de politie de demonstranten weg. Er is niemand aangehouden in Noordwijk. De Nederlandse honkballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. In Rotterdam wonnen ze van Israël met 9-1. De Nederlandse honkballers versloegen eerder al Groot-Brittannië en Frankrijk. Donderdag zal Oranje het opnemen tegen Zweden of Kroatië voor een plek in de halve finales.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 a word I don't understand The simplest sound, four letters Are you stop, dropping, and it won't stop, dropping to an all pop Hot cheese, queen of hearts, independent sea. She got soul in the beauty of her melody. Ja, ik ga door.